De politie is nog steeds met man en macht op zoek naar Hebe van 10 en haar begeleider Sanne. Maandag reden de twee van de dagbesteding van Hebe in het Brabantse Raamsdonksveer naar huis in Vught, maar kwamen nooit aan. Er wordt met tientallen agenten en vrijwilligers gezocht op verschillende plekken langs de route. Ook is de politie aan de slag met tips die zijn binnengekomen via Opsporing Verzocht. Dat programma besteedde gisteravond aandacht aan de vermissing. In de Oekraïense regio Gerson worden tienduizenden burgers op bussen gezet. Gerson is een aantal weken geleden ingenomen door de Russen. En die zijn bang dat Oekraïne snel met een tegenaanval komt, vertelt correspondent Iris de Graaf in Moskou. Voor Rusland is dat terrein in Gerson dat ze nu nog onder controle hebben strategisch erg belangrijk. En ze hebben het natuurlijk kort geleden geannexeerd. Dus ze willen het in handen houden, want het zou een enorme domper zijn dat ze na die annexatie de zogenaamd eigen burgers daar niet kunnen beschermen. Maaltijdbezorger Deliveroo vertrekt eind november uit Nederland. Het bedrijf zei eerder al dat ze niet kunnen groeien... door de concurrentie van andere bezorgdiensten zoals thuisbezorgd. 9000 bezorgers verliezen hun baan. Ze krijgen wel een bedrag mee naar huis. En het gaat weer goed met Netflix. En dat komt onder andere hierdoor. He's not going to stop. Not until he's taken everyone. Your friends have lost. Stranger Things. Dankzij die en andere superscorende series zoals Sandman en Damer hebben er meer mensen een abonnement afgenomen. Het afgelopen kwartaal kreeg Netflix er 2,4 miljoen abonnees bij. Ieder dit jaar ging het nog minder. Toen had het bedrijf veel last van de overload aan streamingdiensten.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 There's something in the way I wanna cry stay with me tonight Cause there's so much wrong going on En de tweede uur begonnen met Dr. Hook, Sexy Eyes. Gevolgd door Pink, Walk Me Home. En nu gaan we door met Walk of Life, The Dire Straits. foto's op je Android smartphone of tablet? Wat kun je doen met al die foto's van je smartphone, tablet, WhatsApp of e-mail? Twee lessen, 22 euro. U krijgt 25% korting op uw Zandvoortpas. Inschrijven via de website. Deze cursus is geschikt voor alle gebruikers van een Android-smartphone of een tablet. Bijvoorbeeld Samsung, LG of Huawei. Niet voor iPhone of iPad dinsdag 8 en 15 november van 10 tot 12 uur. Locatie Pluspunt Zandvoort Noord. De volgende in de lijst is Brian Adams met So Happy It Hurts. 哇。 Catharine Valente, geboren in 1931, is een Duitse Italiaanse zangeres. Zij was in de jaren 50 en het begin jaren 60 in Nederland en België enorm populair. Catharina Valente was samen met haar broer, Silvio Francesco, ook succesvol in het theater, de film en later op de televisie. Ze begon als zangeres en danseres bij het Circus Krok en maakte in 1953 haar eerste platenopname als zangeres van het orkest Koert Edelhagen. Haar eerste grote hit had ze in 1954 met Kans Paris Traums von der Liebe. De Duitse vertaling van I Love Paris van Cole Porter. Met Sweetheart My Darling deed ze het nog beter. Het werd de nummer 1 en stond 8 maanden in de hitparade. Hier is Catharina Valente met Sweetheart, My Darling, Mijn Schat. altijd weer ZFM. Lady, I'm your knight in shining armor and I love you. You have made me what I am and I am yours. There's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms for evermore. You have gone and made me such a fool.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 I'll always want you near me I've waited for you for so long Achterin volgens bezet hen met Lady Macquarie, Gevolgd door Kenny Rogers met Lady. FIP Zandvoort roept vrijwilligersorganisatie op tot het nomineren van vrijwilligers voor de Niek Meijer Vrijwilligersprijs 2022. Stuur een mail met korte onderbouwing waarom deze vrijwilliger het extra verdient om voorgedragen te worden voor de Niek Meijerprijs. Het mailadres is info fip-zandvoort.nl info at zandvoortnl en u kunt nomineren tot 31 oktober. De volgende is You Got Me Everything, The Real Thing.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 Johnny Matters met How Deep Is Your Love. Heeft u tijdens de Grand Prix een bekeuring op uw geparkeerde auto gehad... wegens het rijden in verboden richting, terwijl u niet gereden heeft? De overijverige parkeerbrigade heeft tijdens een DGP gekeken naar geparkeerde auto's zonder een doorlaatbewijs. Er zijn foto's gemaakt. Men kreeg een bekeuring van 150 euro plus 9 euro administratiekosten. Echter, het doorlaatbewijs was niet verplicht en was alleen geldig bij het inrijden van Zandvoort. De uitgeschreven bekeuring is onrechtmatig, want immers niemand heeft u zien rijden. Er zijn kennelijk meerdere mensen die de dupe geworden zijn... die allemaal ten onrechte een bekeuring ontvingen. Een van hen is Hans van Veen. Hij heeft inmiddels een klacht ingediend bij BMW... en officier van de justitie tegen deze opsporingsambtenaren. Hij roept iedereen op, betaal deze bekeuring niet en ga in bezwaar. Intussen zijn er al meerdere bezwaren ingediend. En wie volgt? En ik ga door met David Bowie en Mick Jagger met Dancing in the Street. Konden we dat dan maar eens antwoord? Cultureel Zandvoort. Wakers Academie aan Zee. Zandvoort Museum tot 15 januari. Geopend van woensdag tot zondag van 11 tot 5 uur. De toegang is 5 euro per persoon. Museumkaart is gratis. DJ herstvakantieworkshop. Beats at the Beach. ruimte, Oude Brandwekkerscentrale Donderdag 20 oktober van 10 tot 12 uur. Toegang 5 euro per kind en reserveren kan via info zandvoortmuseum.nl info zandvoortmuseum.nl Kunstgeschiedenis bij Plunspunt. Zondag 23 oktober van 2 tot 4 uur. De toegang 10 euro per persoon en aanmelden via telefoonnummer 5717373. 5717373. everlasting smile A smile can bring you near to me Don't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 are all I have to take your heart away. It's only words, and words are all I have to take your heart away. alweer een gouden ouwe, ouwe, ouwe. This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye. I had to meet you here today. There's just so many things to say. This is something I hate to do goodbye Many months have passed us by I'm gonna miss you I'm gonna miss you I can't lie I'm gonna miss you I've got ties and so do you I just think this is thing to do It's gonna hurt me, I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 Nederlandse actrice, schrijfster en theatermaakster. En die is geboren in 1953 en Hetty wordt dus vandaag 69 jaar. Dan hebben we Prins Laurent, de prins van België, geboren in 1963 en die wordt vandaag 59 jaar. Pieter Tosh. En Pieter Tosh is helaas overleden in 1987, maar anders had hij 78 jaar geworden. Pieter Tosh, eigenlijk Winston Hubert Mackintosh geboren op Jamaica. En hij groeide op, op in Kingston, Jamaica. En begon op jonge leeftijd te zingen en gitaar te spelen. Hij werd bekend als de lid van de Wailers, maar ging later solo. In 1974 verliet hij de Wailers. Hij maakte zelf opname onder de naam Pieter Tosh en bracht in 1976 zijn solo-debuut uit. De titelnummer werd al snel een strijdlied voor de Manuana-beweging en het werd veel gevraagd op zijn concerten. Hier is Pieter Tors met live opname van Don't Look Back. peace in mind. We're gonna leave them troubles behind. We gonna walk and I don't look back. remembering what was wrong. You can't run, you can't hide, you can't run. If you die. dit het einde van deze lunchroom op de woensdag. Volgende week woensdag ben ik terug op ZFM, de lokale omroep van Zandvoort. Mijn naam is Hans Wassenaar. Graag tot volgende week. just down